De premie wordt 95,90 euro. Op jaarbasis scheelt dat verzekeren bij CZ 116 euro. Eerder maakte Nederlands grootste zorgverzekeraar Achmea bekend... dat de premie met bijna 100 euro op jaarbasis daalt. Ook bij Mensis daalt de premie voor de basisverzekering... maar wel bij een hoger eigen risico. Nog niet alle verzekeraars hebben de nieuwe premie bekendgemaakt. Dat moeten ze uiterlijk volgende week dinsdag doen. De Verenigde Staten stuurden het vliegtuigschip USS George Washington naar de Filipijnse kust. Militaire vrachtvliegtuigen zullen vanaf het schip medicijnen, voedsel en water naar de gebieden brengen die zijn getroffen door de orkaan Haiyan. Voor de hulpactie wordt de bemanning teruggeroepen van verlof. De USS George Washington heeft 5000 militairen en ruim 80 vliegtuigen en helikopters aan boord. Volgens een woordvoerder zal de vloot over twee tot drie dagen bij de Filipijnse kust arriveren. De politie die de zaak van het Hulmeisje onderzoekt is op zoek naar twee mannen. Die zouden het lichaam van het nooit geïdentificeerde meisje in 1976 op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsberg hebben gedumpt. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het slachtoffer een als vermist opgegeven meisje was. Jaren later bleek dit niet te kloppen. Het meisje dook in 2006 op. Ze bleek al jaren in de Verenigde Staten te wonen. De politie heeft de zaak weer opgepakt na een tip. Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak. Na maandenlang gesteggel zijn de EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens geworden over de begroting van volgend jaar. Er is gisteren 16 uur over onderhandeld. De Europese Unie mag het komend jaar ruim 135 miljard euro besteden. Dat is 10 miljard minder dan dit jaar. Tennisser Novak Djokovic heeft eh, de ATP World Tour Finals gewonnen. In Londen versloeg hij Rafael Nadal in de finale in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4. Het is de derde keer dat Djokovic het prestigieuze toernooi aan het slot van het tennisseizoen wint. Nadal won het toernooi nog nooit. En dan het weer, bewolkt, regen of motregen vanmorgen. In de loop van de dag vanuit het noordwesten droog. Temperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Laarden en Knoopend Muidenberg 4 kilometer. Op de A7 richting Hoorn. Bij de afwit A van Hoorn 3 kilometer aan ongeluk. Er is één reis ook dicht. Op de rijbaan richting Zaandam staat tussen afwit A van Hoorn en de afwit Zaandijk 10 kilometer aan ongeluk. Daar zijn de rijstoken weer vrijgegeven. A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 5 kilometer. A9 richting Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp 10. A12 in de richting Den Haag tussen Woerden en Reewijk 4 kilometer. En bij Nooddorp 6 kilometer. Op de A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan tussen Dordrecht en de Van Brinoordbrug 10 kilometer. A20 richting Gouda tussen Vlaardingen West en Knopen 10 kilometer. En richting Hoek van Holland staat 7 kilometer tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum. A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Utrecht Noord 6. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen. Dan staat tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot 5 kilometer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland 7 kilometer.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 106.9. Dit is ZFM. that's wrong, but I wanna go home. Mm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping on one am lying to?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 Ja, ik weet